Zaken zat. In de buurt zit ook het gezantschap van de Europese Unie. Media melden dat de zelfmoordterrorist een ambulance heeft opgeblazen. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Taliban. Vorige week werd nog een hotel in Kabul aangevallen door Taliban-strijders. Daarbij vielen 18 doden. Het wordt veiliger in Franse gevangenissen en het personeel krijgt meer loon. Dat heeft de grootste vakbond van cipiers afgesproken met de Franse regering. Ook komen er 1100 cipiers bij. De afgelopen twaalf dagen voerde cipiers actie. werden blokkades opgeworpen en niemand mocht meer naar binnen. Ook staken de Franse cipiers autobanden in brand. Een tweede arrestatie vanwege het ongeluk waarbij in juni een vrouw van 32 met haar auto op een kei reed en zwaar gewond raakte. De tweede verdachte is een man van 19 uit Schijndel. Hij is een vriend van de jongen die gisteren werd opgepakt. Het slachtoffer kan mogelijk nooit meer lopen. Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze open zijn. Staatssecretaris Keizer gaat de wet ervoor aanpassen. Nu kunnen winkeliersverenigingen nog bepalen wanneer zaken open zijn... en boetes uitdelen aan winkels die zich daar niet aan houden. Bij een plofkraak in wijk bij Duurstede is een enorme ravage aangericht. Het winkelcentrum waar het gebeurde blijft vandaag dicht. Omwonenden moesten vanochtend een tijd binnenblijven... omdat niet duidelijk was of er nog explosieven lagen. Rond half tien bleek dat er geen gevaar meer was. Of de twee daders ook geld hebben meegenomen bij de plofkraak in wijk bij Duurstede is niet bekend.